Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken hun troepen terug uit Niger. De komende maanden zullen de ruim duizend Amerikaanse militairen het West-Afrikaanse land verlaten. Niger was lang een bondgenoot van de VS en de EU en werkte op militair gebied samen. Tot vorig jaar toen koeplegers in Niger aan de macht kwamen. Zij sloten zich aan bij de machthebbers van de buurlanden Mali en Burkina Faso. De drie landen hebben de banden met Rusland versterkt. En daarmee is de Russische invloed in de West-Afrikaanse landen vergroot. Bij een militaire basis in Irak is een explosie geweest... die zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat er één dode is... en dat er zes gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit is niet bekend. De basis ten zuiden van Bagdad wordt gebruikt door de PMF... een organisatie met Iraakse burgermilities en pro-Iraanse milities... Zowel de VS als Israël zeggen niks met de aanval te maken te hebben. Chipmaker Nvidia heeft op de Amerikaanse beurs een zeer groot verlies geleden. Het aandeel daalde met 10% en daarmee is het bedrijf zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers vrezen dat de nieuwste kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan eerder verwacht. De Amerikaanse chipgigant is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Niet eerder ontving Curaçao zoveel toeristen als vorige maand. In totaal werd het eiland door ruim 63.000 vakantiegangers bezocht. Een stijging van 38 vergeleken met een jaar eerder. De meeste toeristen kwamen vorige maand uit Nederland... maar ook het aantal Amerikanen steeg flink. Het weer, opklaringen en wolken wisselen elkaar af... en verspreid over het land valt een bui. Ook de komende dag is het wisselvallig...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 The question is where is the money? Baby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 bed with me?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 here alone. A lonely heart without a home. But every time I try. more I wanna do history says the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 shut it straks voor mijn kinderen. Hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd zijn ijs vast in het nauw. gevaar. Ze boerden en de, ze bleven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 居然就完了，怎么了？ I'll let you dear to break the suburban spell blame calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna.